Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn gisteravond opnieuw meerdere vliegtuigen omgeleid vanwege drones. Een luchthaven in het noorden van het land werd daarop kort gesloten. Eerder op de dag werden ook bij een ander vliegveld al vluchten omgeleid of geannuleerd. De Noorse politie had de regels voor drones rond vier luchthavens in het land aangescherpt. In Noorwegen en Denemarken is het al dagen onrustig in het luchtruim. De afgelopen week werden meerdere luchthavens gesloten na het zien van drones. De Europese Commissie gaat ervan uit dat het om Russische acties gaat, maar het Kremlin ontkent. Een recordaantal 65-plussers belanden vorig jaar op de spoedeisende hulp na een val. Het ging naar schatting om zo'n 300 ouderen per dag, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Twee derde van de ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomt is vrouw. Het letsel bij ouderen neemt ook toe doordat mensen steeds ouder worden. Nederlanders komen steeds vaker onder mentale druk te staan... waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De Raad zegt dat doorgeschoten prestatiedruk en individualisme... het welzijn van de mensen bedreigt. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen hebben daar last van. Het adviesorgaan heeft berekend dat mentale problemen de samenleving jaarlijks 18 miljard euro kosten. De raad pleit voor meer verbinding en voor het inplannen van tijd waarop even niets hoeft. Dat schept ruimte voor creativiteit en echt contact, staat in het advies. De politie heeft gistermiddag drie mensen aangehouden na een massale vechtpartij in Scheveningen. In een restaurant gingen zo'n 40 mensen met elkaar op de vuist. Toen de politie ingreep raakte een agent gewond.